ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie in Parijs heeft ingegrepen bij een pro-Palestijns protest op een prominente universiteit daar. De actievoerders bezetten sinds gisteravond een gebouw en er was een ultimatum gesteld, zegt mijn buitenland collega Rutger. Maar een student eh, zegt ook daar tegen de lokale pers dat ze zich daar dus niet aan eh, wilde houden. En toen is de politie eh, overgegaan tot ontruiming. Ehm, dat was dus rond het middaguur vandaag. Ja, ook op andere unies in Frankrijk waren demonstraties tegen de oorlog in Gaza. Dat ging allemaal vreselijk anders dan bij eerdere protesten in de VS. Want ook bij onder meer een universiteit in New York moest de politie toen ingrijpen. De opsporingsdienst van de Belastingdienst, de FIOD, heeft een man van 26 opgepakt op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen. Hij speelde een rol bij het opzetten van een online platform met de naam Casino. Ja, daar kan worden gegokt en in cryptomunten worden gehandeld. En wereldwijd zagen veel mensen daar wel geld in en investeren erin, vertelt deze regisseur. Het zijn een soort aandelen eh, waarbij eh, nou, natuurlijk goede ontwikkelaars eh, zich houden aan hun woord. maar ja, in sommige gevallen gebeurt het ook dat ehm, ja, er eh, aandelen gedumpt worden door de ontwikkelaar zelf. Waardoor um, investeerders achterblijven met aandelen die waardeloos zijn. Dus eh, ja, dat is hetgene waar, ons onderzoek, eh, waar het onderzoek zich op richt. Ja, de Field gaat ervan uit dat de man er met miljoenen euro's vandoor is gegaan. En dan nog even dit. is always emotion when you see it. And it's so quick, het is zo beautiful. Ja, het is een walvisexpeditie en dan denk je misschien meteen aan barre tochten in ijskoude zeeën... zoals de toerist die je net hoorde moest ondergaan. Maar binnenkort kan het ook gewoon in de Noordzee. Bruinvissen, een kleine walvissoort, komen daar steeds vaker voor... en daar ziet een aantal ondernemers wel brood in. Maar of je ze ook gegarandeerd gaat zien is maar de vraag... want bruinvissen zijn namelijk erg schuw. Het weer dan nog. Later vanmiddag wordt het droger en is er nog kans op zon. Morgen begint droog en zonnig, maar later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 mijn ogen blijft altijd klein. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Val ik gerust in slaap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 van ZFM. 呀。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 with an annoying smile When I saw that girl upon your arm I knew she would won your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say Was, hi, George, meet my fiance." Gone, guns, having some fun Crazy ladies, keep them on the run Wise guys, realize there's danger in emotional ties Man, Just watch your mouth, baby. the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. Though you make me holler, though you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just a dirty, dirty love. to stay a dirty, dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So girl, they try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. in a bling bling for all the girl. When I dance to loving when me fling fling control the girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't perform. I love you, baby yeah. Until you get a little loving on my God. You don't know how to let me. I and I know no time for no kissing and chow. Not even how to kiss me. I'm Until me take your little advice, dog. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I just dirty, dirty love. player, and you know I'm not to stay. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, can't you understand that a man is just a man? That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in still Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl Hey, I do me give and talk love and say bye, bye, bye But turn around, she ask a question, why, why, why When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry And it hurts my heart to tell a lie, lie, lie So don't cry no more, baby girl, for sure Just remember the good times we had yeah, that's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. So, girl, don't you understand that a man is just a man? That's the way I give my love. I'm still in love with you, boy. The best of lover from the start, but you know we're at the part. That's the dirty, dirty love. I'm still in love. Yes, I'm still in love with you. When a man got it 106.9 ZFN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 somebody, somebody like you. Oh, baby, if you guide me, I could be the one for you. He's gotta look like a cool man, but he's burning inside. To fill me up with passion, make love to me.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 little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need